Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Dat een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel is gevlogen. Het gaat om een helikopter van de luchtmacht die in het gebied bezig was met een oefening. De twee bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens netbeheerder Liander zitten ruim 24.000 huishoudens zonder stroom. Hoe lang het gaat duren is nog onbekend. Kemna Casting wil de relatie met Job Goschalk helemaal verbreken. In een persbericht zegt het bedrijf dat alle samenwerkingsverbanden al zijn beëindigd. Dat zal ook gebeuren met Goschalks mogelijke indirecte invloed... als stemgerechtigd mede-aandeelhouder van Kemna Casting en gelieerde bedrijven. Goschalk heeft toegegeven dat hij in het verleden als castingdirector bij Kemna... seksueel grensoverschrijdend bezig is geweest met acteurs. Een 71-jarige dementerende man is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf... omdat hij begin dit jaar een brandbom gooide naar de burgemeester van Rijssen-Holten. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde hem tot 15 maanden cel... en tbs met dwangverpleging, meldt RTV Oost. De man valt al jaren burgemeesters lastig... omdat de gemeente begin jaren 80 zijn discotheek sloot in Rijssen. Daarna mocht, hij een mocht een andere discotheek zich hervestigen. De man zegt dat hij daardoor veel geld is misgelopen. De steun voor de in opspraak gekomen republikeinse kandidaat-senator Roy Moore brokkelt verder af, ook binnen zijn eigen partij. De leider van de Republikeinen in de Senaat, McConnell, heeft Moore opgeroepen om uit de race om de zetel van Alabama te stappen. Moore ligt onder vuur door beschuldigingen van verschillende vrouwen dat hij jaren geleden, toen hij begin dertig was, seksueel toenadering tot hen zocht. De vrouwen waren toen allemaal nog tieners. Het weer, opklaringen en landinwaarts daalt de temperatuur vannacht tot rond het vriespunt.